De vier partijleiders waren positief over de vorderingen. Zowel PVV-leider Wilders als BBB-leider Van der Plas zei dat het nu niet meer fout kan gaan. VVD-leider Jesje zei dat de partijleiders opgelucht zijn. En volgens NSC-leider Omtzigt ligt er op een haar na een akkoord. Hij sprak ook al over ministersposten. Om tien uur praten de vier partijen verder. Dan gaan ze voor het eerst formeel het hebben over de premierskandidaat. In de loop van de dag komen de informateurs met hun eindverslag. Het aantal mensen dat in eigen land op de vlucht is, is naar recordhoogte gestegen. Dat komt vooral door de conflicten in Oekraïne, Soudaan, Gaza en Congo. Volgens een Noorse NGO waren eind vorig jaar bijna 76 miljoen mensen intern ontheemd. 68 miljoen mensen zijn op de vlucht vanwege conflicten en geweld en anderen vanwege natuurrampen. Het aantal intern ontheemden op de wereld is de afgelopen vijf jaar met 49 gestegen. Cabaretier George Groot is overleden. Hij was vooral bekend van Donkey Shocking, de cabaretgroep die hij in de jaren 60 mede oprichtte. De groep stond bekend om maatschappijkritische teksten en scherpe ironie. Donkey Shocking won in 1968 het Kamarettenfestival en had vooral in de jaren 70 veel succes. Groot schreef een groot deel van de teksten en was al een tijd lang ziek. George Groot was 82 jaar. Een scheidsrechter uit Noord-Holland mag van de KNVB nooit meer een wedstrijd fluiten... nadat hij een feest had gevierd met een winnend team. Het gebeurde zondag tijdens het kampioens, de kampioenswedstrijd in de vierde klasse. Scheidsrechter, die ook zanger is, klom na afloop van het feest het podium op... om een lied te zingen. Het verliezende team diende daarop een klacht in. Dan het weer. Het is droog bij een graad of 14. Ook in de ochtend droog met af en toe zon. Later vanuit het zuiden meer bewolking. En in het zuiden vallen ook buien.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 It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slippity slide. Just forget about the troubles in your nine to five and just sail on. That's what you do, just sail on.